Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je met Transavia gaat vliegen, moet je er ook de komende maanden rekening mee houden dat je vlucht misschien niet doorgaat. De luchtvaartmaatschappij had vliegtuigen gehuurd, maar die kwamen te laat. De afgelopen week kregen zo'n 15.000 vakantiegangers te horen dat hun vlucht niet doorging. Transavia zegt dat ze er alles aan doen om de ellende te beperken. In Soedan is een nieuwe wapenstilstand aangekondigd. Donderdag gaat hij in en hij zou een week moeten duren. Tot nu toe duurden de wapenstilstanden altijd korter en ook werden ze vaak geschonden. Twee militaire groepen strijden al weken om de macht in Soedan. En bij veel winkels was het vanmiddag een gedoe om af te rekenen. Tegen het einde van de middag kon je op veel plekken niet pinnen door een storing. Bij Albert Heijn kwamen die problemen nog eens bovenop de stakingen in distributiecentra. En dus was het bij deze Albert Heijn in Bergen op Zoom dubbel pech. Deze klanten gingen met een lege kar weer naar buiten. Ja, het was wel <laughs> gewoon chaos. Eh, blijkbaar deden de pinautomaat het niet. Alle schappen zijn leeg. Wij zijn gewoon teruggedraaid. We hebben ons kar laten staan en we zijn gewoon terug naar buiten gewandeld. Want het was chaos. Eh, de pinautomaat deed het niet. Eh, de rekken waren leeg. We vonden geen komkommers meer, geen Charlotte meer. Dus alles was leeg, En inmiddels kan je overal weer pinnen. Een dode walvis die 2,5 jaar geleden aanspoelde op het Waddeneiland Rottermerplaat... blijkt een ecologische schat te zijn. Onderzoekers besloten toen om het stinkende kadaver van een kleine 5 meter lang te laten liggen... om te kijken wat er dan zou gebeuren. We zijn heel benieuwd in de eerste plaats wat voor vogels erop afkomen. Het is heel goed voor de biodiversiteit van, van zo'n plek. Op die manier is het voor de natuur eigenlijk heel goed om zo'n groot kadaver daarachter te laten. Onderzoekers vertellen nu dat er 57 keversoorten die nog nooit eerder op het Waddeneiland gezien waren op het kadaver afkwamen. En zwarte kraaien en eksters probeerden ook mee te eten... maar die kwamen met hun snavels niet door de huid van de walvis heen. Inmiddels is er niet meer dan een skelet over. Onderzoekers blijven het in de gaten houden om ervan te leren. Het weer dan nog. Vannacht koelt het flink af, zelfs tot het vriespunt. Morgen is er weer best wat zon, maar niet in het noorden. Het blijft wel droog en het is 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn intussen opgelost. Alleen op de A4 rijdt het nog langzaam van Amsterdam naar Den Haag...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 in de morning. Goedemorgen ZFM-luisteraars bij deze zonnige eh, uitzendingsdag. Althans, zo begint hij. Zullen we maar even bibberend zeggen. Ehm, de zoveelste uitzending ZFM Jazz op zondag. Twee uur lang vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We hoorden How Do You Like Your Ex in the Morning... altijd eh, mijn openingstune Mulder en Mulder en eh, vandaag staat het programma geheel in het teken van de gitaar. Niet alleen als solo-instrument, daar gaat natuurlijk veel voorbij komen... maar ook als begeleidingsinstrument. Beetje ondergewaardeerd in de jazzwereld. Eh, al heel veel trio's en groepen die leunen op eh, de piano... omdat die natuurlijk ontzettend handig is als zowel begeleidingsinstrument ontelbare mogelijkheden. Maar die zijn er ook mm, bij de gitaar. En vandaag ga ik daar een bloemlezing van laten horen. Om te beginnen ga ik laten horen de oorspronkelijk in, uit Brazilië afkomstige Laurendo Almeida. Later groot geworden in eh, de Verenigde Staten. En ehm, hij was eigenlijk voor Carlos, Antonio Carlos Gobim... was hij al... Eh, Iemand die in de bossa nova populair maakte in de Verenigde Staten. Eh, ik ga nu laten horen zijn eh, kwartet met Bud Shank op de saxofoon. Assertate Mas. grootheid. Kenny Burrell. Kenny Burrell uh, in 1931 geboren. En hij is een van de weinige beroemde bebop-gitaristen... van de oude garde die nog leeft. Hij heeft een eh, uiteenlopend genre... maar altijd in de jazzhoek gebleven. Zijn bekendste productie is Midnight Blue een van zijn 90 composities. En van die cd ga ik niet dat nummer laten horen... maar een ehm, prachtig nummer. G-Baby, Ain't I Good To You. Kenny Burrell. Een volgende die op de draaitafel ligt is eh, Oscar Moore. Tien jaar heeft hij gespeeld eh, in het trio van Nat King Cole. Daar heeft hij natuurlijk uh, een mooie baas gelegd. Toen is hij voor zichzelf begonnen. Vijftien jaar lang is hij eruit geweest. En uiteindelijk is hij toch maar weer begonnen. Want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. This Will Make You Love. This will make you laugh. I stake my dreams on you this will make you laugh. They never did come true. I took a chance on the one romance and vowed it couldn't miss. But I should have known to never judge a heart by a kiss this will make you laugh. I once believed in you. And for all my love, you didn't see it through. Of all the fools I break the rule. I love you still, you see. This will make you laugh, but it's not funny to me. the fools, I break the rules. I love you still, you see. This will make you laugh. But it's not funny to me. Mr. Oscar Moore. En dan eh, gaan we nu naar een, eh, voorbeeld van muziek. Eh, met de gitaar in een small band. We gaan luisteren naar El Casey. Negen jaar heeft hij gespeeld bij de band van Fats Waller. En zijn idool was, zoals bij zoveel gitaristen... de gitarist Charlie Christian. We gaan luisteren naar Esquire Bounce. andere grootheid in het rijtje van gitaristen ehm, is Chuck Wayne. Eh, het blijkt wel dat heel veel van de gitaristen... behalve dat ze uit eh, hun eigen groepen hadden... ook heel graag eh, opgenomen werden in bestaande groepen... of bij andere grote jongens, zoals in dit geval Chuck Wayne... die heeft een hele tijd gespeeld bij Woody Herman... En later een hele tijd bij George Shearing. En net als de vorige gitarist was eh, zijn idool ook Charlie Christian. Ik ga nu laten horen Chuck Rain met het, eh, de groep van George Shearing in het nummer Conception. van Chuck Wayne gaan we naar een drumloos trio... met Lenny Tristano op de piano... Clyde Lombert op de bas en gitarist Billy Bauer. En het stuk, dat heet Interlude. gitarist Billy Bow. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Ik ga verder met eh, een andere grootheid, Herb Ellis. Herb Ellis, die bekend is geworden bij, als eh, speler, als gitarist... in het trio van Oscar Peterson in de jaren 50... Eh, als enige blanke in het orkest trok hij veel aandacht... zeker in die tijd waar racisme wijdverspreid was. Die Herb Ellis die heeft eh, van alles en nog wat gedaan. Natuurlijk ook. Uh, heeft met eh, Jan en Alleman gespeeld. En heeft heel veel opgenomen. En uiteindelijk gaan we later nog in dit programma horen... toerde hij rond met gitarist Charlie Bird en Barney Kessel... als The Great Guitars... En ook hij heeft zich laten inspireren door Charlie Christian. Ik heb nu een eh, opname van Herb Ellis op de gitaar... met eh, alleen maar grote jongens. Roy Elridge, trompet. Stan Getz, sax, Mr. Ray Brown himself op de bas. En Stan Levi op het slagwerk. En het stuk. Het stuk heet Patty Cake. Dat was het quintet van Herb Ellis. Ja, en dan eh, moeten we ook op enig moment terechtkomen bij meneer Barney Kessel. Eh, ja, die heeft eh, gespeeld als vaste gitarist in de big band van Charlie Barnett. En daarna bij Artie Shaw. En ook nog in het trio kwartet quintet van Oscar, Oscar Peterson. Ik ga nu eh, laten horen een eh, interessant stuk. Barney Kessel speelt gitaar en Jimmy Wibble speelt ook gitaar. Samen gaan ze daar eh, de strijd aan. Arnold Ross op de piano en Marty Korp op de bas. En Shelly Man, ja, op het slagwerk. En het stuk heet Heat Wave. Ja, en dan gaan we naar eh, meneer Baden Powell. Een Braziliaan die zich eh, uiteindelijk permanent Parijs gevestigd heeft. Want hier was het allemaal goed te beleven. Heel veel eh, Zuid-Amerikaanse muziek. ja, dat is natuurlijk altijd welkom in die jazzwereld. Omdat dat dan toch weer een ander ritme is en heel veel andere mogelijkheden geeft. Ik ga hem nu eh, laten horen met als begeleiders Steve Swallow op de bas en Bobby Moses op het slagwerk. Samba Triste. Ja, en dat allemaal op de akoestische gitaar, meneer Baden-Powell. Jimmy René. Jimmy René is ook zo'n eh, Amerikaan die eh, jaren met Stan Getz heeft gespeeld. Het grappige is dat al die jongens een beetje eh, anoniem zijn, relatief anoniem, omdat ze vanwege het feit dat ze zo goed waren... allemaal werden toegevoegd aan grote solisten van wie de namen altijd groot op het doek staan. Terwijl die solisten alleen maar kunnen eh, bestaan en eh, kunnen gloreren... dankzij de fantastische begeleiding van jongens zoals wij vandaag laten horen. Jimmy René, eh, die speelde met Stan Getz, zoals ik zei... en ook met het, de vibrafonist Red Norvo. Ik heb nu ehm, op de draaitafel liggen een stuk van Jerome Kern en uh, Hammerstein. Nobody Else But Me. Mm. Jimmy Renee gaan we naar Mr. Tony Bennett... die eh, een prachtige opname heeft gemaakt met Ruby Braff... de cornetspeler, George Barnes op gitaar... en Wayne Wright ook op gitaar. En dan John Ju op de bas, de klassieke Blue Moon. Once upon a time... Before I took up smiling. I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the noonlight.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 And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart without love of my own. Ja, ik heb er nog één stukje te gaan en dan is het eh, nieuws.